Uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Korpschef van Essen zegt dat hij klaar is met het constante besje van de politie. Wat we ook doen, altijd is er wel iemand die vindt dat het anders had gemoeten, zegt hij in de Telegraaf. De korpschef van de nationale politie reageert ermee op de kritiek op het optreden zondag... na de demonstratie op het Malieveld tegen de coronaregels en de handhaving bij andere demonstraties. Politiebond ACP zegt tegen het AD bang te zijn om de grip op de samenleving compleet te verliezen. Minister Grapperhaus gaat de komende dag om tafel met voorzitters van de politiebonden, de Centrale Ondernemingsraad en de korpsleiding. Nog eens twee medewerkers van het campagneteam van president Trump zijn positief getest op het coronavirus. Ze waren betrokken bij de organisatie van de verkiezingsbijeenkomst die Trump zaterdag hield in Tulsa in Oklahoma. De twee zijn in quarantaine gegaan en nagegaan wordt met wie ze contact hebben gehad. Voorafgaand aan de bijeenkomst werd al bekend dat zes medewerkers van Trumps campagneteam positief waren getest. Palestijnse betogers hebben op de westelijke Jordaanoever geprotesteerd tegen de annexatieplannen van de Israëlische regering. Ook diplomaten van de Europese Unie en de Verenigde Naties namen deel aan de betoging. Volgens lokale media waren er duizenden demonstranten aanwezig. Premier Netanyahu mag volgens het regeerakkoord volgende week beginnen met het toevoegen van delen van de bezette westelijke Jordaanoever aan het grondgebied van Israël. Onder meer de EU, Rusland en de Arabische wereld wijzen de annexatie af. Voormalig AC Milan-spits Pierino Prati is overleden. Hij kwam 14 keer uit voor het Italiaans zelftal, waarmee hij in 1968 Europees kampioen werd. Zijn grootste successen vierde hij bij Milan. Met die club won Prati in 1969 de finale van de Europa Cup 1... met 4-1 van Ajax. Hij scoorde drie keer. Na hem lukt het geen enkele speler meer om een hat te maken... in een Europese finale. Pierino Prati was al lange tijd ziek.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 Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you. het NOS nieuws van...